Zit van der Linde met het NOS-journaal. In het oosten van Kenia zijn nog meer lichamen aangetroffen... van mensen die waarschijnlijk lid waren van een christelijke secte. Het zijn er 47, 26 meer dan gisteren... toen de politie de geïmproviseerde graven vond. Onder de doden zijn ook meerdere kinderen. In een van de graven ligt volgens de BBC een compleet gezin. Het terrein is eigendom van de leider van de zogenoemde Good News International Church. De secteleider zou de volgelingen hebben gedwongen zichzelf uit te hongeren... zodat zij dichter bij Jezus zouden komen. Hij zit zelf vast en is in hongerstaking gegaan. Russische journalisten krijgen geen visum voor de VS, dat melden Russische staatspersbureaus. De journalisten willen het bezoek van buitenlandminister Lavrov aan New York verslaan. Rusland is deze maand voorzitter van de VN-veiligheidsraad. Lavrov is boos, wees er zeker van dat wij dit niet vergeven of zullen vergeten, zei hij. De Amerikaanse regering heeft niet gereageerd. Eind maart werd de Amerikaanse Wall Street Journal-journalist Evan Gershkovich in Rusland gearresteerd. Hij wordt beschuldigd van spionage. In Parijs is een vrouw om het leven gekomen nadat ze met haar jas tussen de deuren van een metro vast was komen te zitten. De politie zegt dat het de vrouw niet lukte om haar jas los te krijgen of uit te doen. Ze werd meegesleurd door de vertrekkende metro, die stopte buiten het station. De vrouw overleed ter plaatse. In Huizen zijn rond een peuteropvang en een school extra hekken langs het water geplaatst. Rond die plek verdronk begin deze maand een tweejarig kind. Het kind viel in de buurt van de peuterspeelzaal in het water, meldt NH Nieuws. Hulp kwam te laat. De gemeente hoopt met de hekken de ongerustheid weg te nemen. Het weer, het regent, maar rond middernacht is het tijdelijk wat droger. Morgen vallen in de middag opnieuw enkele buien en wordt het met maximaal 11 graden een stuk frisser dan vandaag. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu tussen app en vloed. boyfriend. feeling like a silly face.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 just seem to find just a smile. A rich old man, and she won't have to worry. She'll dress up all in lace, and go in style. Late at night, a big old house gets lonely. I guess every form of refuge has its price. And it breaks her heart to think her love is only given to a man with hands as cold as ice. So she tells him she must go out for the evening comfort an old friend who's feeling down. But he knows where she's going and she's leaving.